บุ๊กทู สิบสาม dertien, 13. กิจกรรม activiteiten, Activiteiten. มาท่าทำอะไร Wat doet Marta? Wat doet Marta? เธอทำงานในสำนักงาน Zij werkt op kantoor. Zij werkt op kantoor. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Zij werkt op de computer. Zij werkt op de computer. มาท่าอยู่ที่ไหน Waar is Marta? Waar is Marta? ที่โรงหนัง in t h e b i o s c o p e in t h e b i o s c o p e เธอกำลังดูหนัง zij kijkt naar een film zij kijkt naar een film ปีเตอร์ทำอะไร Wat doet Peter? Wat doet Peter? เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Hij studeert aan de universiteit. Hij studeert aan de universiteit. เขากำลังเรียนภาษา Hij studeert talen. Hij studeert talen. ปีเตอร์อยู่ไหน Waar is Peter? Waar is Peter? ที่ร้านกาแฟ In het café. In het café. เขากำลังดื่มกาแฟ Hij drinkt koffie. Hij drinkt koffie. พวกเขาชอบไปไหน Waar gaan ze graag heen? Waar gaan ze graag heen? ไปดูคอนเสิร์ต Naar een concert. Naar een concert. พวกเขาชอบฟังดนตรี Zij luisteren graag naar muziek. Zij luisteren graag naar muziek. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Waar gaan zij niet graag heen? Waar gaan zij niet graag heen? ไปดิสโก้ Naar de disco. Naar de disco. พวกเขาไม่ชอบเต้นร Zij dansen niet graag. Zij dansen niet graag.